Mama heeft vanavond gasten, dat wordt vreselijk. Hoge kragen, spitse neuzen, schone schijn. Hoe kon ik het maar ontvluchten, dat geklets en dat gedoe. Maar de gouvernante Wat je fijn vindt, vind ik vast ook heel erg fijn. Dus lieve schat, het gaat niet. Dromen en gedichten schrijven, galopperen in de wind. Kon ik maar net zo zijn als jij. Het leven is te kort om je ook maar één moment te vervelen. En een familiebijeenkomst haat ik als de pest. <laughs> Oh, ik ook. Waarom mag ik nou niet klimmen in de Wees blij dat je niet het lot treft van je zuster. Of dagen balanceren op het koor. Helena wordt gedrild tot keizerin. Of wat je met mijn broertjes achter het huis op onze wijk. Ik meng me daar niet in. Maar de gouvernante voetert op mij. Ik kan je echt niet helpen. Op een wereldreis de naar voorbij. Hoogste tijd. Net zo vrij als een zigeuner met een zitter door het land. Je doet wat je wilt. Adieu, Sisi. En wilt wat je doet. Wees gehoorzaam. Kon ik maar net zo zijn.